uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Moslimrebellen van de terreurbeweging Al-Shabaab verdreven uit Baidoa, een van hun bolwerken. De rebellen vluchten voor Ethiopische en Somalische troepen. Volgens ooggetuigen reden tientallen legervoertuigen de stad in, maar zijn er geen gevechten geweest. Baidoa ligt tussen de hoofdstad Mogadishu en de grens met Ethiopië. Door de verdrijving van de rebellen is Mogadishu nu weer bereikbaar vanuit het buurland. De val is de grootste nederlaag van Al-Shabaab sinds de terreurbeweging vorig jaar zomer moest vluchten uit Mogadishu. Via het vliegveld van Baidoa werden onder meer wapens aan Al-Shabaab geleverd. Al-Shabaab heeft bevestigd dat het zich heeft teruggetrokken uit Baidoa. Het zou gaan om een tactische terugtrekking. In de Rotterdamse haven is een man om het leven gekomen door een ongeluk in een bedrijf dat papier verhandelt. Een rol papier van een paar honderd kilo kwam terecht op de man van 60. Hij raakte zeer ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Waardoor de rol papier is gevallen is niet duidelijk. De politie doet onderzoek, ook de arbeidsinspectie heeft een onderzoek ingesteld. Astronomen hebben bevestigd dat een planeet die in 2009 werd ontdekt vooral uit water bestaat. Dat is duidelijk geworden door waarnemingen van de ruimtetelescoop Hubble. Het gaat om de planeet die de naam GJ1214b heeft gekregen. De waterplaneet is een vierde type hemellichaam, want er zijn al planeten die voornamelijk bestaan uit steen, gas en ijs. De planeet is 40 lichtjaren van de aarde verwijderd. Hij is 2,7 keer zo groot en 7 maal zo zwaar als de aarde. Het duurt mogelijk langer dan tot eind van de week voordat meer duidelijk wordt over de toestand van prins Friso. De RVD zegt dat het stellen van een prognose in Oostenrijk langer kan duren dan in Nederland. De oorzaak is dat Oostenrijk een ander medisch protocol kent. Het weer vannacht bewolkt en regen, ook overdag bewolkt en eh, dan wel bijna overal droog.